Maar nu eerst het NOS Nieuws van 8 uur. Watermog moet met het NOS Journaal. De zware tornado's die begin dit weekend over zes Amerikaanse staten raasten... hebben in totaal zeker 84 mensen het leven gekost. Vooral Kentucky is hard geraakt. Het dodental ligt daar nu boven de 70. In een magazijn van webwinkel Amazon in Illinois kwamen zeker zes mensen om... nadat het dak was ingestort. President Biden heeft de getroffen staten steun toegezegd. Bij een explosie in een appartementencomplex op Sicilië zijn minstens twee mensen omgekomen. Zeven worden er nog vermist, onder wie twee kinderen. De explosie gebeurde gisteravond in het plaatsje Ravanusa in het zuiden van Sicilië. Vermoedelijk is een gasleiding ontploft. Experts maken zich grote zorgen over een zwakke plek in Apache-software. Ze zijn bang voor een golf aanvallen met gijzelsoftware, meldt Nieuwsuur. Het Nationaal Cybersecurity Centrum waarschuwt dat de systemen van bijna alle bedrijven en instellingen geraakt kunnen worden. Het lek zit in software die bijna alle bedrijven gebruiken om bij te houden wie er inlogt op een website en wanneer. Het Srebrenica-drama Quo Vadis Aida is de grote winnaar geworden van de Europese filmprijzen. De film over de val van de Bosnische VN-enclave werd uitgeroepen tot beste Europese film van het jaar. Hoofdrolspeler Jasna Duricic kreeg de prijs van beste actrice. Regisseur Jasmina Zbanic won beste regie. Oud-radiomaker Skip Voogd is overleden, meldt de mediasite Spreekbuis. Hij was 88. Voogd was muziekjournalist en stapte in de jaren 50 over naar de radio... waar hij programma's voor jongeren ging maken. Zo was hij presentator van Swing Express... en stelde hij tussen 10 plus en 20 min samen. Dat werd gepresenteerd door Jos Brink. In een interview noemde hij dat later zijn leukste tijd. Skip Voogd werkte van meer jaren 60 tot zijn vervroegde pensioen in 1995 bij de NCRV. Het weer nog, het is grijs en druilerig vandaag... maar dankzij de zuidwestenwind is het wel zacht, zo'n 11 graden. Ook morgen grotendeels bewolkt, maar dan wel droog. Dit was het NMS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Bianca Damink van de ANWB. Op de meeste wegen kan het verkeer doorrijden, maar op de N201 vanuit Hoorn naar Hoofddorp is dat niet het geval, want de weg is dicht bij Schiphol.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 gijzelaar. Dan stond altijd mijn eten klaar. Dan kon ik altijd blauwe jassen. En hoefde nooit meer af te wassen. En nooit meer op mezelf te passen. Het was ook slecht weer Spanje. zelf te passen. Wanneer ik last van mensen heb, als ik een vrouw plezieren kan.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 Yuletide carols being sung by a choir. Folks dressed up like Eskimos everybody knows a turkey and some mistletoe help to make season bright. Tiny tots with their eyes all aglow will find it's hard to sleep tonight. They know that Santa's on his way. He's loaded lots of toys on his sleigh. And every, every, every mother's child is gonna spy to see if a reindeer can really fly, really fly. And so I'm offering this simple phrase to kids from one to ninety-two.